voor spoedige start. moet met het NWS Journaal. Bij de Rabobank verdwijnen de komende jaren 9000 banen, ongeveer een kwart van het totaal. Die komen bovenop de ruim 10.000 die eerder al zijn geschrapt. Vakbond de Unie begrijpt de ingreep, maar vindt dat een goed sociaal plan ontbreekt. Meer dan 20 van de 30 gemeenten die de zogenoemde bed, bad en broodregeling bieden... blijven dat doen zolang het Rijk geen sluitende opvang heeft geregeld, blijkt uit onderzoek van de NOS. Ze doen dat ondanks een rechtelijke uitspraak die bepaalt dat het kabinet van uitgeprocedeerde asielzoekers mag eisen dat ze meewerken aan uitzetting in ruil voor de opvang. Het college van procureurs-generaal noemt de conclusies die de commissie Oosting trekt over de deal met Kees H. uit 2000 stevig maar terecht en aanvaardt de bevindingen van de commissie. De top van het OM benadrukt dat er sinds de Teven-deal al veel verbeterd is en dat de nieuwe interne richtlijnen deels al stroken met de aanbevelingen die de commissie doet. Twee oud-topmannen van Imtech hebben boetes gekregen van toezichthouder AFM... omdat ze belangrijke informatie hebben achtergehouden. De mannen, die beide ruim 10 jaar voor het bedrijf werkten... moeten hem 1,3 miljoen euro betalen. De oud-bestuurders van Imtech vechten de boetes aan. President Obama heeft in een toespraak gezegd dat ieders vrijheid verweven is met de vrijheid van anderen, ongeacht hun toekomst, hun uiterlijk of het geloof dat zij aanhangen. Hij kreeg een staande ovatie van zowel democraten als republikeinen. Obama's woorden waren een nauwelijks bedekte aanval op presidentskandidaat Donald Trump. Die liet eerder deze week weten dat hij een inreisverbod wil voor alle moslims. Het weer, het blijft droog vannacht. De minima liggen tussen de 3 en 7 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en wat meer wind. Het is dan ongeveer 8 graden.